Augustus, de zenne die schint en alles dat vlucht naar je grauw. Mijn fietsen en auto's en motors en zaak, van grijden van velden en bal. Want een keer in hier toch dan wit zelfs een ben, dan binnen de schoetjes in grauw werd de sjen. Schoetjes zingen is mijn nacht dan ver je soms van de wind. Mijn miskoetje en mijn wief en het helmhals zat tussen neus in. Als ik mijn miskoetje trok Friesland erken, dan denk ik zo vaak, bleef dit maar een steen. Skoeltje zingen is mijn nacht, laverje en soms vader wind. Pietersma, Witteveen, Hulbe van Diep. Ja, alle jaar binnen present. Sietsma en Dijkstra en Ek, Blauwe Piet. Bin namen niet Friesland bekend. En één keer in het eer, dan is alles in touw. Dan butter, volstreden, was jong, heel grauw. Schootjes zingen zullen eens mee nocht, Laverje en soms vader wind. Mijn miskoetje en mijn lief en het helm houdt zat tussen nu zien. Als ik mijn trof trof land werk dan denk ik zo vaak, bleur ik niet maar een stil. Schoeltje zielen eens mijn nacht, Laverje en soms Vaderveen. Wij hebben in Friesland een soort zielerij, maar en schouwen en saai. Maar schoetjes, die sjocht men, maar eerlijk zijn eer. Voor een schipper is dat erop daar. Hij vrot van de tak, komst de been in de hand van vrouw en van bandjes, van vriezen en lol. Als ik mijn miskoetsje trok Friesland erg dan denk ik zo vaak, bleu dit dit maar een steen. Schoeltje zielen is mijn laver je en soms vader wind.